Er wordt onderzoek gedaan naar twee gevallen waarbij mogelijk burgers om het leven zijn gekomen. Noord-Korea heeft zoals aangekondigd een raket gelanceerd. Volgens de regering in Pyongyang was het een groot succes en is er een satelliet in een baan om de aarde gebracht. Veel andere landen denken dat het gaat om een test met een lange afstandsraket die de VS zou kunnen bereiken. De VN-veiligheidsraad komt vandaag nog bijeen om erover te praten. In China is in aanloop naar het Chinese nieuwjaar veel minder vuurwerk gekocht dan andere jaren. Dat komt vooral door de groeiende zorgen over de luchtvervuiling. In Shanghai en honderden kleinere steden is er zelfs een vuurwerkverbod. Wie toch vuurwerk afsteekt kan een boete krijgen van bijna 100 euro. In Peking zal ook een verbod worden afgekondigd als de smok er te zwaar wordt. Wel is er in de hoofdstad een oproep gedaan om het afsteken van vuurwerk te matigen. Het Chinese nieuwjaar is morgen, dan begint het jaar van de aap. De Belgische zanger Eddie Walli is overleden. Hij scoorde in de jaren 60 hits met Cherie en als marktkramer ben ik geboren. De zanger, die eigenlijk Eduard van der Wallen heette, was niet alleen populair in België en Nederland, maar ook in onder meer Rusland en China. Sinds hij in 2011 een hersenbloeding kreeg, woonde hij in een rusthuis in Zelzaten. Eddie Waddy is 83 jaar geworden. Het weer, een regengebied, trekt naar het oosten Daarna afwisselend wolken, zon en enkele buien. Er staat een stevige wind en het wordt 7 tot 10 graden. Morgen is het onstuimig en nat. Vanaf dinsdag wordt het rustiger. Dit was het NOS Show.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 You let a little bitty woman go and tear you all apart. Well, I warned you a thousand times, but you wouldn't listen to her. ongebruikelijke opening van mij. Er wordt me wel eens gevraagd waarom ik zo weinig bluegrass draai, waarop ik stevast antwoord dat het niet mijn stijltje is. De muzikanten zijn fantastisch, maar de klik is er niet. Ik word er een beetje zenuwachtig van. Vandaag een uitzondering op de regel, met een drietal bluegrass songs die mij overigens ook prettig in de oren klinken. Als eerste verwelkomde ik Flat Lonesome met Mixed Up Mess of a Heart. Als de naam van Alison Krause of Ronda Vincent opduikt is mijn interesse meteen gewekt. Ronda Vincent is de gast bij Lizzie Long en samen vertolken ze God is There. Louis Setzer sluit het blokje af met een versie van Johnny Tillotson's It Keeps Right On a raised a rose beside the stone. She turned and walked. I cry myself Welkom bij de tweede uur van Crossroads. Ook in dit uur aandacht voor het album en de act van de maand. In de rubriek De Sterren van Toen herdenken we de onlangs overleden Texaan Curtis Potter. Natuurlijk ook een coverversie van Rodney Crowell's Shame on the Moon. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Als countrymuziek irritatie opwekt, dan kun je Traveler beter terzijde schuiven. Je vooral niet laten lijmen waarom ik dit debuut van Chris Stapleton als een toplaat beschouw. Het had schijnbaar zo moeten zijn. Een maand of wat geleden wist ik niet van het bestaan van deze pure countryster tot aan het moment van de Amerikaanse awarduitreiking. Chris Stapleton won er maar liefst drie en plots was hij beroemd. Voor de laatste maal een song was dit 26 van het album van de maand Traveler. Living hard was easy when I was young and bulletproof. I had no change to buy me, just a guitar and a roof. I emptied every bottle and I poured and never missed. I had bloodshot eyes at 25, or was it 26? price I had to pay. Is anything worth having? I just lose anyway. Friends worried about me. They'd ask if I was sick. Thought I wouldn't die. 25 was a 26. like another try. 25, or was it 26? Little girl from Georgia, smart and pretty, college grad. I thought my love was changing but then it all went bad. I guess I fell in love with her. All it took was just one kiss. then she said goodbye at 25. Or was it 26? Those two years. ever try. 25 was it 26? passion, I guess only time till I have faith in the knowledge that God gave us a gift I couldn't hide at 25, was it 26? like another try. 25 or was it 26? Cory Morrow timmert al zijn 20 jaar aan de weg in de Texaanse countrywereld en heeft in die tijd een reputatie opgebouwd als eigenzinnige singer-songwriter en uitstekende live performer. In Nashville heeft hij nooit echt voet aan de grond gekregen, maar in de Lone Star State trekt hij altijd volle zalen. Het nieuwe The Good Fight is zijn vijftiende album en om dat te vieren bevat het ook 15 nummers die Morrow en zijn band zonder overbodige opsmuk op de band hebben geslingerd. cover van deze week, Shame on the Moon, is door Bob Seger en de Silver Bullet Band opgenomen als de lead single van hun uit 1982 daterende album The Distance. De onlangs overleden Glenn Frey horen we bij Seger op de achtergrond in de samenzang. De song stond vier weken op nummer 2 in de States en werd in de opmars naar de eerste plaats gestuurd door Michael Jackson's Billie Jean. Tanya Tucker heeft de song ook opgenomen, maar ik prefereer de versie van Bob Seger en de Silver Bullet Band. De cover van deze week. beside a man. You don't know what he wants. You don't know if he cries at night. You don't know if he don't. When nothing comes easy, old nightmares are real. Until you've been beside a man don't know how he feels. Once inside a woman's heart, a man must keep his head. Heaven opens up the door where angels fear to tread. Some men Sommige artiesten nemen de hoofdweg naar hun droom. Anderen nemen de zijwegen en ontwikkelen zich langs die weg om ervaringen op te doen en een interessante achtergrond op te bouwen. Cody Sumter kwam naar Nashville met groot respect voor countrymuziek en een brandend verlangen om daarop als singer-songwriter zijn stempel te drukken. Met de release van My House komt Cody nu naar voren als een artiest met een stem, sound en het talent om rekening mee te houden, vanaf de eerste noot die hij zingt. Luister maar naar het voor de lijndancers interessante salsa dancing. Heet van de naald. little suntan senorita Come on, let roll in the hay. With the sun and the sand and a drink in my hand, there's only one thing to say. Let's drink some margaritas with the salt and the lime. Bartender, keep serving, you know time. Mariachi come lately, salsa dancing in Rome. Gonna sit here, relax, throw some surfaces back till the next weekend's done. Red sombreros and hot sauce, siestas all day stands and tacos, you can't forget about those little kids with mighty i Mariachi come lately, salsa dancing and rum. Gonna sit here, relax, throw some cervezas back until the next weekend's done. And I wish y'all were here find a better time or place. And as I walk away, I can still hear the band play. Mariachi keeps singing, salsa dancing and rum.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 Bandera Highway bevat een zeer geslaagde verzameling die zowat alle facetten van multitalent Rosie Flores belicht. Met daarbij uiteraard wel de nadruk op het country- en rockabilly werk, waarmee ze de harten van zoveel roots muziekliefhebbers wist te veroveren. ondertitel van het geheel, Classic Rosie, is dus in elk geval niet gestolen.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 Ze zijn actief sinds het einde van 2012 en zijn afkomstig uit Texas. drink too much on paycheck Friday nights. And I get a little too loud when things just aren't quite right. And I don't say enough when you take my breath away. But you're a miracle, baby. And this is hard for me to say. Sometimes I I wonder why you stay. But tonight I'm gonna twirl you around this dance floor. Hold you as close as I can with our clothes on. Get lost in the touch and the smell of your skin. Pray that the song will never end. Make this a night like we first met. Go for it all with no regret. I've been blessed, that's plain to see that a woman like you could love a man like me. Baby, I know I might have let myself go, but a woman like you just pretend she doesn't know places I can with our clothes on. lost in the touch and the smell of your skin. Pray that the song will never end. Make this a night like we first met. Go for it all with no regret. Yeah, I've been blessed, that's plain to see. That a woman like you could love a man wheel you around our front porch. Hold you as close as I can when I close on. Get lost in the touch and the smell of your skin. Pray that this song will never end. Make this a night like we first met. Go for it all with no regret. I've been blessed, that's plain to see. that old love a man like me. Love a man like me. Crossroads presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. Texas country music entertainer Curtis Potter overleed omringd door zijn familie op 23 januari 2016 na een korte ziekte. Hij was 75. Curtis vocht tegen hartfalen en had een longontsteking. Voordat hij ziek werd was hij nog steeds actief met optredens, het boeken van data en klaar om terug te keren naar de studio. Hij begon al op de leeftijd van 16 en door de jaren heen werd hij een van de bekendste Texaanse country vertolkers. Zijn songs werden ook vaak door anderen uitgevoerd, waaronder George Jones. 31 december 2015 stond hij voor het laatst op het podium met Daryl McCall. Rest in Peace Curtis en bij deze nog een drietal songs van hem. Je kunt luisteren naar Healing Hands of Time, Them Honky Tonks Are Calling Me Again en So Many Ways to Say Goodbye. En Curtis doet het wel op een zeer aparte wijze. missing you from this heart of mine. They'll lead me safely through the night, and I'll follow as though blind. My future tightly clutched within those healing hands of time. they let me close my eyes just then. Those healing hands of time, and soon they'll let me sleep again. Those healing hands of time, and already I've reached mountain peaks, and I've just begun to climb. I'll get over you by clinging to those healing Crossroads. different man. And them old honky tonks are calling. visste han Recorded. record it. Yeah. verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. Op On Purpose heerst de Fender Stratocaster van Clint Black. Naast heel veel toetsen komt er gelukkig ook een Hammond-orgel op voor. Het is peuren naar fiddle en stielgitaren. Black brengt beheerste gitaarblues met country en een tikkie soul in songs met simpele teksten, die lekker klinken. Topnummer is Still Calling It News, een country rocker over, jawel, sociale media en het bijbehorende nepnieuws. Best modern, is gedaan, het zit er weer op en ik rijd naar huis. Waarbij ik ruggensteun krijg van Mickey Romero met Riding Home. Tot volgende week. Dag. give me one more try. I hate myself for all this pain and misery you've been through.